Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Europese bedrijven van de Amerikaanse sancties tegen Iran. Volgens NBC News heeft de Amerikaanse regering een Europees verzoek daarover afgewezen. Omdat de VS verdergaande economische druk wil uitoefenen op de Iraanse overheid. In mei trok president Trump zich terug uit het atoomakkoord met Iran. Daarna kondigde de VS aan de zwaarste sancties uit de geschiedenis in te stellen tegen het land. Europese bedrijven die zaken doen met Iran zijn door de Amerikanen gewaarschuwd daarmee te stoppen. Russische internettrollen hebben ook de Nederlandse publieke opinie proberen te beïnvloeden. NRC meldt op basis van eigen onderzoek dat er de afgelopen jaren minstens 900 Nederlandstalige tweets zijn verstuurd vanuit een beruchte trollenfabriek in Rusland. Een plek van waaruit met nepaccounts op sociale media desinformatie is verspreid. NRC zegt dat de tweets erop gericht waren om anti-islamgevoelens in Nederland aan te wakkeren. Volgens de krant is dit het eerste concrete bewijs dat Russische trollen het ook op Nederland hebben gemunt. Rusland moet beter meewerken met het onderzoek naar de MH17-ramp... vinden de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen. Volgens hen is het bewijsmateriaal dat het toestel werd neergehaald... met een boekraket van het Russische leger overtuigend en verontrustend. Rusland ontkent betrokkenheid bij de ramp. Morgen is het vier jaar geleden dat het vliegtuig werd neergehaald. In Parijs is het feest na het winnen van het WK voetbal... aan het einde van de avond verstoord door reddetjes. Groepjes welschoppers bekogelden de politie met stenen... waarna agenten een deel van de Champs-Élysées schoonveegden... met waterkanonnen en traangas. Het Franse elftal wordt vandaag in Parijs gehuldigd... voor het winnen van de Wereldbeker. Het weer vannacht is het rustig en helder.